Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA mag de villa van Osama Bin Laden doorzoeken. Pakistan heeft daar toestemming voor gegeven. Wanneer de CIA de villa in Abbottabad bezoekt is niet duidelijk. De afspraak tussen de VS en Pakistan moet ertoe leiden dat het vertrouwen tussen de twee landen wordt hersteld. De relatie verslechterde nadat Amerikaanse militairen Bin Laden op Pakistaans grondgebied hadden geliquideerd, zonder dat Pakistan van die actie op de hoogte was gesteld. Ook daarvoor was er al frictie tussen de twee landen. Zo vonden de Amerikanen dat Pakistan te weinig deed in de strijd tegen terroristen. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton gaat vandaag naar Pakistan. Ze spreekt dan onder meer met premier Gilani en president Sardari. De Duitse gezondheidsinspectie denkt dat Spaanse komkommers de bron zijn van de besmettingen met de E. coli-bacterie. Honderden mensen in het noorden en westen van Duitsland zijn besmet met de darmbacterie en vier mensen zijn overleden. Eergisteren werd nog gedacht dat de bacterie in tomaten, komkommers en sta uit Noord-Duitsland zaten... Maar nu is de bacterie vastgesteld in komkommers uit Spanje. Duitsland importeert elk jaar bijna 200 ton komkommers uit Spanje. De darmbacterie is inmiddels ook opgedoken in Scandinavië. In Zweden en Denemarken is de besmetting vastgesteld bij mensen die in Duitsland waren geweest. Ook een Nederlander is na een bezoek aan Duitsland met complicaties in het ziekenhuis opgenomen. Patiënten hebben last van braken en ernstige diarree. De E. coli-bacterie kan ook de nieren aantasten. Van de legale bedrijven op de Amsterdamse Wallen heeft de helft van de leidinggevenden in de criminaliteit gezeten. Bij coffeeshops zijn dat er nog meer. Dat blijkt uit een omvangrijk onderzoek door de gemeente, politie en de Belastingdienst.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 I'm feeling free. I'm on this mission to achieve. What's in your mind? eye? This is what you believe you should gain. Satisfaction becomes a shining example. A test as a sample of a new race It has ample supply positivity.